De gehandicapte Pistorius schoot begin 2013 zijn vriendin Riva Steenkamp dood. Hij zei dat hij dacht dat het een inbreker was. De storing bij het UWV e is na twee dagen opgelost. Klanten kunnen weer inloggen op Mijn UWV e en hun inkomensgegevens doorgeven. De storing zal geen gevolgen hebben voor de uitbetaling van de WW-uitkeringen, zegt het UWV. E de uitkeringen worden uiterlijk 14 december overgemaakt. Groot-Brittannië heeft vannacht in het oosten van Syrië olievelden gebombardeerd. Dat gebeurde enkele uren nadat het Britse parlement met bombarderen van IS in Syrië akkoord was gegaan. Tot nu toe bombardeerden de Britten alleen in Irak. De bombardementen zijn bedoeld om IS van hun inkomstenbron te beroven. Het geld dat Volkswagen aan Nederland betaalt voor de affaire met software moet naar het spoor. Dat zal D66 vandaag voorstellen in een debat over ProRail. Nederland krijgt naar verwachting meer dan een miljard euro als vergoeding voor het manipuleren van de uitstoottesten van dieselauto's. Op de begroting van ProRail dreigt een tekort van 475 miljoen euro. En daar komen nog tegenvallers bij voor projecten als de Noord-Zuidlijn. Voordat het extra geld naar ProRail gaat... moet wel eerst de financiële wanorde bij de organisatie worden aangepakt, vindt D66. In het westelijk havengebied in Amsterdam is vanochtend een trein ontspoord. Er zaten geen passagiers in. Maar volgens een woordvoerster van ProRail is de machinist erg geschrokken. De Intercity-trein reed door een stootblok en kwam naast het spoor terecht. Waardoor dat kon gebeuren is nog niet bekend. Het treinverkeer heeft er geen last van. Het weer bewolkt en tot de avond droog. In het oosten en zuidoosten eerst nog wat zon en het wordt een graad of 10. Morgen eerst wat regen, later zon en ook ongeveer 10 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, bij Badhoevedorp 3 kilometer. A15, Gorkum richting Rotterdam, bij Harningsveld-Giessendam 6 kilometer.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 Slipping into stockings, stepping into shoes. Dipping in the pocket of her raincoat. The office where the papers grow, she takes a break. Drinks another coffee and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day.